Het ongeluk voor de Turkse kust gebeurde aan de vooravond van een Europese Afrikaanse top op Malta. Daar bespreken regeringsleiders hoe ze de oorzaken van het vluchtelingenprobleem kunnen bestrijden. De top op Malta is vandaag en morgen. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen de werkloosheid. Minister Ascher trekt daarvoor 150 miljoen euro uit. Een van de maatregelen is dat de uitkeringsinstantie UWV werklozen eerder persoonlijke begeleiding gaat aanbieden. Volgens Ascher zijn we doorgeschoten in digitale begeleiding. Asscher wil ook samen met de sociale partners meer doen om mensen die nu nog een baan hebben, maar het risico lopen die te verliezen, aan ander werk te helpen. Zo komen er werkbrigades die weten welke banen er in de regio zijn en die werknemers erover adviseren. In de haven van Rotterdam is een spontane actie uitgebroken. Tientallen havenarbeiders voeren actie bij het hoofdkantoor van het havenbedrijf. Er is veel politie op de been, maar tot nu toe verloopt de actie rustig. Personeel wil de zekerheid dat ze de komende tien jaar hun baan kunnen behouden. Door automatisering verdwijnen er de komende jaren honderden banen bij de containeroverslag. De bonden kondigden vorige week al harde en langdurige acties aan... nadat het overleg met de werkgevers was stuk gelopen. Bij de actie van vanochtend zijn de bonden niet betrokken. De jongen uit Vleuten, voor wie een Amber Alert was uitgestuurd, is teruggevonden. Hij is ongedeerd en is thuisgebracht door iemand die hem zag lopen in Kokkengen. De politie gaat later in gesprek met hem om te vragen wat er is gebeurd. De jongen van 12 kwam gisteren na school niet thuis. De politie stuurde daarom vannacht een Amber Alert uit. Het weer, het is bewolkt en soms miezert het nog wat. Het wordt een graad of 14. Morgenochtend weer af en toe zon en iets warmer. Maar vrijdag gaat het weer regenen en flink waaien. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat tussen Stroe en Knoop het 7 kilometer. En op de A2 Utrecht richting Amsterdam, daar staat bij Marsen 2 kilometer door een kapotte auto.